Divine. Samen met eh, Shirley Bassey, The Rhythm Divine, featuring Shirley Bassey, zo heet gewoon deze, deze, deze cd. En Yellow is de titel van het liedje. De laatste volledige plaat voor eh, dit uur hier via uw eigen favoriete omroep.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 De begrafenis van de zanger is in besloten kring en voorafgaand aan de grote herdenkingsdienst in het stadion. De belangstelling voor de herdenking was enorm. Ruim 1,6 miljoen mensen hadden zich aangemeld. De computer heeft vanochtend een kleine 9000 namen getrokken die elk twee toegangskaartjes krijgen. De Amerikaanse president Obama en zijn Russische ambtgenoot Medvedev zijn het in Moskou eens geworden over een vermindering van het aantal strategische kernwapens. Ze tekenen een voorlopige overeenkomst waarin staat dat beide landen binnen zeven jaar hun kernkopperarsenaal inkrimpen tot minder dan 1700. Ook het toegestane aantal lange afstandsraketten gaat drastisch omlaag. Obama zei dat er voor het eind van het jaar een definitief akkoord moet zijn. Dat moet het START 1-verdrag uit 1991 vervangen. De twee landen werden het ook eens over vervoer van Amerikaanse troepen en wapens via het Russische luchtruim naar Afghanistan. Ook wordt de militaire samenwerking tussen de VS en Rusland hervat. Die werd vorig jaar opgeschort na de oorlog in Georgië. De politie in Deventer is gestopt met het zoeken naar een man die sinds zaterdag wordt vermist. De man van 19 was van de spoorbrug in de IJssel gesprongen. De politie denkt dat de man dood is. Zaterdagavond en gisteren is naar de man gezocht met duikers en sonarapparatuur. Vandaag is in de buurt van de brug Drecht, maar alles zonder resultaat. In Almere heeft de politie 22 woningen ontruimd nadat er mogelijk een explosief was gevonden. De woningen liggen in de Charlie Parkerstraat in Almere. De straat is afgezet. De 30 bewoners worden opgevangen. Het mogelijke explosief werd gevonden bij een inval waarbij werd gezocht naar hennep. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt de zaak. Het weer, kans op enkele regen- en onweersbuien, mogelijk met windstoten.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 If you really wanna leave. if you somebody else. Yes, you tell me you just can't stay. you mm, tell me somebody else. Well, you tell me I just can't stay. wasted goedenavond luisteraars. Hartelijk welkom bij CFM Blues. Jawel, de maandagavond van de evenweken is de blues aan de beurt. En eh, ja, helaas kan ik mijn eh, compagnon eh, Jacques Jongmans niet welkomen. Die zit in hogere sferen. nee, die zit in Oostenrijk. Oostenrijk. <laughs> en uiteraard onze technicus, vaste technicus moeten zeggen, en zeer gewaardeerde kracht, Daan Lefferts, die weer heel vakkundig de knoppen zal hanteren. Want ik kan het niet en ik wil het niet leren ook. <laughs> <laughs> dat zeg ik wel eens vaker. ja. Wat hebben we geluisterd, Joop? Nou, dit was eh, een, een, Nederlandse groep. Uh, Barrel House uit Haarlem eigenlijk. Eh, ontstaan uit de Oscar Benton Blues Band toen die ophield te bestaan. En toen hebben, ehm, even kijken, Johnny Laporte, Han van Dam, Jan Willemslichting en Art Brouws de, de Barrel groep opgericht. En daar kwam later bij Tineke Schoenmaker, een zangeres uit Alkmaar. Die is in 1984 eh, uit de groep gestart eh, gestapt. En waardoor ze weer in elkaar stortten als het ware. En eh, daarna kwam zij weer terug. En het ging weer van het uh, lieve leed af aan weer goed met Barrelhouse. Uh, het nummer dat ze voor u draaien heette If You Really Wanna Leave. We gaan door met Big Walter Hawthorne. West Winds Are Blowing. living on the Sky was dat. En eh, Mustang Sally, een heel erg bekend nummer dat door een heleboel artiesten op het vinyl is gezet. Toen de tijd nog, Daan, We praten we nog over vinyl. Oftewel, gewoon op de platen en niet op de cd's. Goed, ik wil met u eventjes een agenda doornemen. Komende woensdag speelt BB King in eh, Gent op het Jazzfestival in België ja, toch echt wel eh, de moeite waard om misschien wel naartoe te gaan. Misschien heeft u vakantie, misschien bent u in de buurt. Uh, ga er naartoe. BB King op het Gent Jazz Festival in België. Dan op uh, 10, 11 en 12 juli, oftewel het komende weekend, is er uiteraard in Rotterdam in Ahoy het North Sea Jazz Festival. Waar onder andere op maandag optreedt BB King. En voor hem in dezelfde zaal Joe Bonamessa. En dat betekent dat het een big avond blues zal geven. Echter, Waarom vertel ik het eigenlijk? Er zijn toch geen, plaatjes, geen kaartjes meer. Dus... Oh, is het zo? daar <laughs> zijn we daarmee bezig. Ja. Goed, eh, komende vrijdag in Haarlem in patronaat Susan Tedekki. We hebben er eh, de vorige keer al eh, aandacht aan besteed. En ook op 10 juli komende vrijdag in Tivoli in Utrecht Lucina Williams. Dan de zaterdag Tracy Chapman in de Heineken Music Hall in Amsterdam. En ook op zaterdag Rock Around Giethoorn met onder andere CC Jeromes en Jet Setters. Dat is een heel groot festival. Gaat dat zien? Gaat dat zien. Volgende woensdag 15 juli. Roger McQuinn treedt dan op in het Tivoli in Utrecht. Uh, het is niet wel echt blues, maar wel hele lekkere muziek. En dezelfde dag eh, treedt het Brian Setzer Orchestra op in de Music Hall in Amsterdam. En dat is allemaal vanaf 8 uur. En dan gaan we straks u het vertellen over het 25e eh, Rhythm and Blues Festival van Peer in België. We gaan door met Jason Ricky en New Blood, Down in the Duke. Jason Ricky is eh, van huis uit een, eh, ja, een blues eh, harmonica speler, een blues harp speler. Die in 1974 is geboren, dus een vrij jonge vent die al heel vroeg aan de weg timmerde. Wij gaan voor u spelen, en dan moet ik eventjes kijken waar ik dat heb staan. Dat heb ik hier. Down in the Duke, dat had ik net al gezegd, Jason Ricky en New Blood. a town where the pretty country people gonna shake it on down, down at the juke. But that's the way I'm gonna play. Well, down at the sugar, jam till the break of day. Well, Bojack in the corner, drinking his cone on the dance floor, shacking on bones down at the Zook. But that's where I gonna play. Well, down at the Zook, time till the break of day. You're gonna uh, see what you do. Down at the shore, but that's where I'm gonna be. Well, down at the shore, gonna jam till the break of day. Hey, let's jam a while, baby. Sing it with me. Jam till the break of, day. Easy Rider. Een heel bekend nummer natuurlijk, maar nou in een versie van eh, Jimmy McGriff, eh, de hele bekende uh, Hammond B3-organist, die dit naar zijn eigen hand zette. En echt Daan, dit is echt wat mij betreft een van de mooiste instrumenten voor blues en jazz. Het Hammond B3-orgel heeft zulke karakteristieke klanken. Je pikt het overal bij vooruit. Het is grandioos ik weet niet of je het kent. Nee, dit niet echt. maar, eh, maar eh, eh, Joop, ging, jij er ook altijd naartoe dan? ik, nou, weet, ik, weet, dat jij met Golden CFM ook dat zo heel vaak nou, je bekende nummers herkent. Ja, nou, dit heb ik dus per se zo uitgezocht gewoon, omdat het een heel bekend nummer is. En bij uh, OMC Jazz is twee keer een organist geweest met een hele echte hè, met B3. Ja, dit swingt de pan uit gewoon. Als je het een beetje kan bespelen, mm. helemaal goed. Door met een hele bekende uit de blueswereld. En ook uit de jazzwereld uiteraard. John Lee Hooker. Boom, boom, boom. get you right down, right off of your feet. Take you home with me, put you in my house. Boom, boom, boom. boom. Ow, ow, ow, ow. Mm-hmm. mm-hmm. Mm-hmm. I love to see you strut up and down the floor talking to me. That baby talk. I like it like that. Whoa! Lekker hè? Ja. En dit eh, nummer speelde die samen, het nummer heet natuurlijk Hideaway, speelde samen met eh, eh, John Mail en Eric Clapton. Een nummer dat opgenomen is in 1967. John Mail uit 1933. De man is alweer 76 en hij speelt nog steeds waanzinnige blues. Jawel, ja, ja, ja. ja hij, heeft, hij, is eigenlijk gedaan de godfather of blues in Europa. Hij heeft in Europa, in eerste instantie Engeland, later in, eh, in op het vasteland, de blues, eh, eh, de shot gegeven wat het keihard nodig had. Ja, we gaan door met muziek, want we hebben maar een uurtje, dus we willen zoveel mogelijk voor u draaien. We gaan door met Led Zeppelin. Hé, Led Zeppelin, ja, een rockband, maar die hebben ook bluesrock gespeeld. En dat gaat u nu beluisteren in het nummer You Shook Me. blues. Ja, dat lijkt mij ook. Hè? Led Zeppelin, You Shook Me. A long time ago was dat. We gaan even met u het een tanden nog aan, eh, aan eh, eh, agenda doornemen. Want de 25e Rhythm Blues Festival in Peer in België staat er weer aan te komen. 17, 18, 19 en 20 juli spelen daar echt de grote der aarde wat betreft de blues en de Rhythm and Blues. En dat begint dan op vrijdag met Mike Sanchez, Deed Priest en Wolfpin. De 18e, dus de zaterdag, Steve Winwood en Joe Bonamassa. De 19e, Jeff Beck, John Mayall, Derek Trucks en Roger McQuinn. En de 20e, John Fogerty, oftewel eh, de, de pianist, moet je mij nou horen zeg. De voorman van de Creedence Clearwater Revival. en de tickets, er zijn nog tickets te krijgen. Vrijdag, zaterdag en zondag voor drie dagen 90 euro. Voor zaterdag of zondag 42 euro. En eh, de vrijdag alleen aan de kassen verkrijgbaar 15 euro. Als u eh, de maandag, dat is alleen maar de maandag, eh, wilt gaan naar John Fogerty, dan kost dat in de voorverkoop 47 euro. Dan hebben we nog op de 17e, dat is vrijdag de 17e, in Haarlem in het patronaat Steve Lutteker. En we hebben de 18e in Roundup, nou, Roundup Festival in Gemert een rockabilly festival. En ja, dat is eh, een, een, beetje, beetje, een beetje bluegrass, een beetje, eh, ja, wat zal, ik zeggen? Bluegrass, zo heet dat. Ja, gewoon klaar. Dat eh, was eigenlijk min of meer de agenda die ik voor u wilde voortoveren. Vergeet niet om de tiende naar Susan Tedeschi te gaan in, de, in het patronaat in Haarlem. zij komt in plaats van Robin Ford. Eh, als u al een kaartje heeft van 25 euro, dan krijgt u aan de kassa 57 terug. Want het concert van de Susan, dat kost u slechts 17,50. En zij is echt op dit moment, met name in Amerika, in, in, de buurt van Boston, top of the bill. Echt een nieuwe eh, blues blueszangeres, eh, gitariste. Die is opgestaan het schiet alweer aardig op, Daan. God, we gaan even nog eventjes een beetje muziek draaien, hoor. We gaan doen ehm, een groep uit de jaren 60, 70. Uh, Spencer Davis Groep heeft ook een heel mooi bluesnummer gemaakt. Here Right Now. Oh, yeah. Yeah, just look after me, baby. Let me tell you, child, I just ain't used to your kind. got nothing on my worried, worried mind. Oh, yeah. You know I'm here right now. Got nothing, baby, on my worried, worried mind. your kind. was dat